Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bezorgers van PostNL sjouwen zich suf aan onze pakketjes. Bijna allemaal lopen ze rond met klachten door het werk. En er is nauwelijks aandacht voor, zegt deze vakbond. Dat ze eigenlijk geen instructie krijgen van PostNL hoe ze dat werk ehm, zo goed als mogelijk en veilig mogelijk kunnen doen. Maar ook dat ze de zware pakketten moeten tillen ehm, en geen hulpmiddelen hebben om te helpen tillen. Ze stappen naar de inspectie en hopen dat die er iets aan kan doen. In delen van België houden ze vandaag hun hart vast. Er is de laatste tijd zoveel regen gevallen dat het water hartstikke hoog staat. En vandaag gaat het weer flink plensen. In dit plaatsje, vlak bij de kust, is het alle hens aan dek. En ook meneer de burgemeester staat zandzakken vol te scheppen. Het water is nog altijd niet weg, dus we houden rekening met heel wat straten die gaan onderstaan. Maar de grootste zorg zit natuurlijk in de mensen die binnen de winterdijk wonen. Want daar is die winterdijk aan het overlopen. En dat zal waarschijnlijk vandaag leiden tot eh, een paar huizen die onder water staan. De gouverneur van West-Vlaanderen zegt dat mensen alleen naar buiten moeten gaan als het echt nodig is. En vlakbij Roermond in Limburg is een serval. Een grote kat met klauwen ontsnapt uit een privédierenverblijf. Dat is daar twee jaar geleden ook al een keer gebeurd. De eigenaar heeft een beloning klaar liggen voor degene die het roofdier vindt. En deze man mag de uitreiking van de Oscars presenteren. Welcome to the 95th Oscars. We made it, you made it. Talkshow-host Jimmy Kimmel mag het filmfeestje weer lekker aan elkaar praten... en alle beroemdheden een beetje belachelijk maken. Het is de vierde keer dat hij dat zal doen. De uitreiking is over ongeveer vier maanden. En het weer nog. In het noorden droog en best wat zon. In het zuiden grijs met buien. Later dan trekt het overal dicht en gaat het ook in het midden van het land een tijdje regenen. Het wordt vandaag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen knopen De hoeken en Amsterdam Sloten 6 kilometer met een kwartier vertraging.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 Oh. The damage is done, so I guess I believe it. the damage is done, so I guess I believe it. the damage is done, so I guess I believe it. Don't have to say, what you did. I already know.